Michel Koenen met het NOS-journaal. In Californië zijn omwonenden van de hoogste dam van de Verenigde Staten... opgeroepen om het gebied zo snel mogelijk te verlaten. Door hevige regenval is de Oroville-dam zo beschadigd dat overstroming dreigt. Door de vele regen is het waterniveau in het stuwmeer de afgelopen dagen fors gestegen. Het is nog onduidelijk voor hoeveel mensen het evacuatiebevel geldt. Volgens persbureau Reuters wonen er in de directe omgeving van de dam 160.000 mensen. Minder mensen zitten langer dan een jaar zonder werk. Volgens het CBS is het aantal voor het eerst in zeven jaar tijd gedaald. Afgelopen jaar waren het er 216.000. Een jaar eerder waren dat er nog 43.000 meer. En vooral jongeren vonden sneller een baan, maar ook bij 55-plussers was een stijging te zien. In Rotterdam zijn door een kapotte cv-installatie in een appartementencomplex 16 mensen onwel geraakt. Volgens de veiligheidsregio is koolmonoxide vrijgekomen. Verschillende mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De woningen zijn na de controle van de brandweer weer vrijgegeven. De cv-installatie mag niet meer worden gebruikt tot een installateur ernaar heeft gekeken. Adele is de grote winnaar van de Grammy Awards, de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen. De Britse was vijf keer genomineerd en won ze allemaal... onder meer voor beste solo-optreden, beste single en beste album. Beyoncé was negen keer genomineerd, zij won twee awards. Verder greep het Koninklijk Concertgebouworkest naast een Grammy... in de categorie Beste Orkestrale Uitvoering won het Boston Symphony Orchestra. Het weer nog, het is helder en droog en het vriest een paar graden. Lokaal kan het dus nog glad zijn... En we vandaag volop zon en 4 tot 8 graden. En ook dinsdag en woensdag zonnig en hogere temperaturen. Woensdag kan het in het zuiden zelfs 15 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat 60 kilometer file in de Randstad. De meeste files leveren nog niet meer dan 5 minuten vertraging op. Er zijn drie uitzonderingen. Op de A6 van Lelystad naar Muiden tussen Lelystad en Almere Buiten-Oost... 7 kilometer file en 20 minuten oponthoud.